Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël en Hamas hebben mogelijk een voorlopig akkoord bereikt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Zowel Hamas als Israël hebben nog niets bevestigd. De Verenigde Staten zouden betrokken zijn bij de deal... maar een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de deal nog niet rond is. In een overeenkomst zou staan dat Hamas tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen vrijlaat... in ruil voor een staakt het vuren van vijf dagen. In die periode is dan ook ruimte voor meer humanitaire hulp. In het, in het Il Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook liggen nog 291 patiënten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die spreekt van een wanhopige situatie. Een team van de WHO en de Verenigde Naties bracht een bezoek aan het ziekenhuis. Het grootste deel van het ziekenhuis werd gisteren ontruimd... nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld. De WHO probeert in de komende dagen de overgebleven patiënten... naar een veiliger ziekenhuis in het zuiden van Gaza te brengen. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren al duizend fans flauwgevallen... Een fan overleed, overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. Het is op dit moment extreem heet in Rio de Janeiro... met gevoelstemperaturen die oplopen tot bijna 59 graden. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. De Braziliaanse overheid heeft de organisator nu verplicht gratis water uit te delen. Nederland heeft zich gekwalificeerd voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland... Oranje won afgelopen avond met 1-0 van Ierland. Frankrijk versloeg Gibraltar afgelopen avond met een recordscore van 14-0... waarvan twee eigen doelpunten van Gibraltar. Het weer, het is zo'n 13 graden en droog. In de ochtend blijft het nog droog met af en toe wat zon.